Uh, en spannende dag natuurlijk. Hè? Dus ik bedoel, eh, afwachten vanavond wat eh, exit polls worden. Dus als ik niet echt eh, moe zou zijn, dan zou ik het idee hebben dat ik nog niet alles heb gegeven. Maar we hebben echt alles gegeven als CDA. En nu ook op een mooie uitslag. Ik vind dat we een hele fijne campagne hebben kunnen voeren. En dat geeft heel veel energie. Dus ja, ik ben eigenlijk voel ik me minder moe dan ik verwacht had. Stemmen kan vandaag niet alleen maar op saaie plekken. In Almere buiten kunnen mensen het vanuit de auto doen in een drive-thru. Best een uitdaging, hoorde onze stagiair Niek. De, dat formulier, dat is eh, drie keer niks. Daar moeten ze echt keer iets anders op vinden. Maar dat hele grote apparaat voor je neus in de auto, dat is echt, echt drie keer niks. Beetje onhandig met zo'n ontzettend groot formulier. Het opvouwen en het uitvouwen was een beetje onhandig. Maar eh, goed dat dit gefaciliteerd wordt. Mag ik vragen waarop u gestemd heeft? Ik heb op Volt gestemd, ja. Ik ga het niet meer doen. Nee, dit was eenmalig. Ja, ja, ja. Eh, dat is, ik ben niet zo goed in terugvouwen van het stembiljet. Tot nu toe hebben iets minder mensen gestemd dan bij de verkiezingen van twee jaar geleden. 12% van de mensen die mocht stemmen had dat vanochtend om 11 uur gedaan. De vorige keer was dat 14%. Orkaan Melissa is aan land gekomen in Cuba. Honderdduizenden Cubanen hebben hun huis verlaten en een veilige plek opgezocht. Het is een zware storm, zegt het KNMI. Er wordt verwacht dat er ongeveer 500 tot 600 mm aan neerslag zal vallen op het zuidelijk deel van Cuba. Ehm, ja, en een, eh, een, stormvloed van 4 meter. Dus dat zal zeker voor de nodige schade gaan zorgen daar. Melissa raasde gisteren over Jamaica als een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie. De schade daar is enorm. Scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen zijn getroffen. Veel huizen staan onder water en een half miljoen mensen zitten zonder stroom meerdere supermarkten van Albert Heijn in Utrecht zijn vanochtend niet opengegaan. Onbekenden hadden iets in het slot gestopt. Wie erachter zit is niet bekend. Een woordvoerder van de appie zegt uit te zoeken wat er aan de hand is. Vorige maand gebeurde dat ook al bij 40 Albert Heijn winkels in Amsterdam. Het weer op tijd stemmen, anders word je nat. De eerste regen trekt in het noorden al over, later ook op andere plekken.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 In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel op telefoonnummer 5740330. 5740330 3, En u kan biljarten op zondag, maar ook tafeltennissen op zondag. De eerste zondag van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn 3 euro per persoon voor 2 uur biljarten of tafeltennissen, inclusief een kopje koffie of een kopje thee. Yves Berendsen en Emma Heesters, alleen met jou. die eerste dag. Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voelde al meteen dat jij de There ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come far. waren de Birds met Mr. Tambourine Bewegen 55 plus in Zandvoort. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven. Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband... zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt blijven. Een ervaren docent begeleidt de lessen zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. 55 plus, pluspunt, Vlemingstraat 55 in Zandvoort. En het is woensdagochtend van half 12 tot 12.30 uur 30. Inclusief het kopje koffiekwartier.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 Michael Joseph Jackson, ook bekend als de King of Pop, was een Amerikaanse zanger, een danser, componist en filantroop. Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit en is de meest bekroonde solomuzikant ter wereld. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen. Hier is Michael Jackson met One Days in Your Life. not to Z. There is no question. ZFM. Sometimes I feel so empty hurting and And no one can take that pain away. the anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? Dit was Faya Condios met Don't Break My Heart. Lokaal netwerk Zandvoort is ontstaan vanuit de verbeterpunten... die naar voren zijn gekomen in gesprekken tussen professionals... organisaties, instellingen en zorgverleners... vrijwilligers en de doelgroep, de kwetsbare ouderen... inclusief hun netwerk... Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol. Pluspunt heeft voor het lokale netwerk bij Zon MW subsidie aangevraagd en gekregen. De 16 deelnemers van het lokale netwerk Zandvoort hebben inmiddels twee workshops gevolgd over het werken met positieve gezondheid, zodat het andere gesprek kan worden gevoerd een structureel terugkerend overlegvorm, vormt de basis ter ondersteuning van de implementaire positieve gezondheid. Het streven is dat dit zal resulteren in een verbeterde samenwerking... waardoor de kwetsbare ouderen in Zandvoort beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van het lokale netwerk na de scholing plaatsgevonden. chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. dat jij dat niet ziet. Luister maar eens naar dat ene lied. Geloof me nou maar, die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Die man is verliefd, nou dat is toch mooi. die jou meteen slaat per ongeluk zijn armen om je heen. Want als er wijn zit Dit waren achterinvolgers Francis Krol met Poupée de Sier, Poupée de Son. Gevolgd door Jan Smit en de drie J's. De man is verliefd. Artiest in het licht. Snowy White, pseudoniem voor Terrence Charles White, is een Britse gitarist en singer-songwriter. Die onder andere bekend is van zijn optreden met Tim Lizzie als vastlid tussen 1979 en 1982 en Pink Floyd. Als soloartiest kreeg hij met name in het Verenigd Koninkrijk bekendheid met Bird of Paradise, dat daar de top 10 van de hitlijst haalde. Hier is Snowy White met The Birds of Paradise. girls Dit waren de Bee Gees met Spiks en Speks. Voelt u zich soms alleen? Pikert u veel? Of zitten lichamelijke en psychische klachten in de weg? Of wilt u uw welzijn en de kwaliteit van uw leven verbeteren? Via welzijn, op recept, kunt u een positieve draai aan uw leven geven. Samen met u kijkt een welzijnscoach van pluspunt waar u mee zit en welke oplossing bij u past. De welzijncoach kijkt samen met u op welke manieren u uw welzijn kunt verbeteren. Samen met u kijkt zij welke interesse u heeft en welke mogelijkheden bij u passen. Misschien wilt u iets oppakken wat u vroeger altijd leuk gevonden heeft. Of wilt u iets nieuws proberen. Of doet het u goed als u voor een ander iets kunt betekenen. De welzijncoach kan u ondersteunen om de juiste stap en de eerste stap te zetten. U meldt zich aan voor welzijn op recept. U kunt ook door iemand anders aangemeld worden. Bijvoorbeeld door de huisarts, de wijkverpleegkundige of de praktijkondersteuner. De sociaal werker, ouderen, neemt contact met u op voor een intakegesprek. U luistert naar uw verhaal en samen neemt u de mogelijkheden door. Indien gewenst, koppelt zij u aan een welzijnscoach of een netwerkcoach. De coaches hebben hiervoor een training gevolgd en zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden. Hulp via welzijn op recept is gratis. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paulien Willemsen. Telefoonnummer 06 42886065. 06 42886065. En het is wel alleen op maandag, dinsdag en donderdag. Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto.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 Well, the world turns and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto And his mama cries Dit waren volgens Roger Clover en Guest met Love Is All... en Elvis Presley met In The Ghetto.